Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op drie locaties alle nertsen afgemaakt. En op een vierde nertse fokkerij is een begin gemaakt met de ruiming. Die gaat morgen verder. In totaal zijn op tien bedrijven dieren besmet met het coronavirus. Waar die bedrijven staan maakt de NVWA niet bekend. Als alles klaar is komt de dienst met een totaalbeeld. Het is vermoedelijk deze week. Om coronabesmettingen bij onder meer slachterijen en distributiecentra te beperken... zouden uitzendbureaus arbeidsmigranten niet langer samen op één kamer moeten laten slapen. En ze ook niet in kleine busjes vervoeren. Het staat in een eerste advies van een team dat onderzoek doet naar de arbeids- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. RTL Nieuws bericht erover. Bij anti-rassisme-protesten in de Britse stad Bristol... hebben demonstranten een standbeeld omvergehaald... van een 17e-eeuwse slavenhandelaar en een parlementslid. Een demonstrant poseerde met zijn knie in de nek van het beeld. Daarmee verwees hij naar de dood van George Floyd. Die zwarte Amerikaan overleed bijna twee weken geleden in Minneapolis... nadat een agent met zijn knie meer dan acht minuten zijn nek had afgeklemd. Het beeld van de slavenhandelaar werd uiteindelijk in de haven gedumpt. De NOS heeft inzage in het noodplan dat de KNVB heeft ingediend voor het betaald voetbal. De voetbalbond vindt onder meer dat er meer aparte kleedkamers moeten komen. De reservespelers bij een eredivisiewedstrijd moeten een eigen kleedkamer krijgen, apart van de basisspelers bijvoorbeeld. En verder mogen bij een wedstrijd in totaal 300 mensen aanwezig zijn. Aanbevolen wordt om spelers minimaal één keer per week en 24 uur voor de wedstrijd te testen op corona. Het weer wisselend bewolkt met buien van west naar oost.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 En jij beleeft het. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van fokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen tegenhand meer weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt dat is waarom het werkt.